Mark Visser met het NOS Journaal. Het heeft verlies gesloten. Bijna de hele dag stond de Dow Jones-index op winst. Maar in het laatste handelsuur schoten de koersen toch weer omlaag. De Dow Jones leverde bijna anderhalf procent in. De lagere koersen komen een dag na grote verliezen wereldwijd... door zorgen over de Chinese economie. De beurzen in Europa boekten juist flinke winsten. De AEX in Amsterdam sloot ruim 4 hoger. Amerika en Turkije hebben een akkoord ondertekend over hun samenwerking bij de aanpak van islamitische staat. Turkije wordt volledig ingezet bij luchtaanvallen op IS door de coalitie onder leiding van de VS. De Amerikanen gebruiken al een tijdje de vliegbasis in Sarlik, maar vorige week nog drong Amerika erop aan dat Turkije meer zou doen. Op een Roma-woonwagenkamp in het noorden van Frankrijk heeft een man vier mensen doodgeschoten. Er doodde een man, een vrouw en een baby. Daarna beschoot hij twee agenten die op de schietpartij waren afgekomen. Een van de agenten overleed later. Drie mensen, onder wie de schutter zelf, raakten zwaar gewond. De overheid gaat fors meer belasting heffen op auto's die zowel op brandstof als op elektriciteit rijden, zogenoemde plug-in hybrids. Zo gaat de aanschafbelasting voor een Mitsubishi Outlander omhoog van 439 euro naar ruim 2300 euro in 2020. De aanschafbelasting voor volledig elektrische auto's, zoals de Tesla Model S en de Nissan Leaf, blijft nul. Minister Koenders vindt de reactie van Rusland op het vonnis over het Greenpeace-schip Arctic Sunrise onder de maat. Rusland moet gevolg geven aan de uitspraak van het permanente hof van arbitrage, zei Koenders. Dat bepaalde gisteren dat Moskou de schade aan het schip moet vergoeden die ontstond toen de Russen het twee jaar geleden enterden tijdens een actie van Greenpeace. Rusland zegt het hof niet te erkennen. Het weer, het is bewolkt, het regent op veel plaatsen en vannacht wordt het dan geleidelijk droog. Morgen overdag breekt de zon door en wordt het 22 tot 26 graden. In de middag komen er stevige buien opzetten met kans op onweer, hagel en zware windstoten.